Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet is er nog niet over uit welke nieuwe coronaregels er komen. De hele dag is er gepraat in het katshuis, maar er is geen knoop doorgehakt. Verslaggever Ewout Kiviet vertelt dat één van de opties over het uitbreiden van de coronapas gaat. Nou, het kabinet denkt onder meer aan om de coronapas eh, uit te breiden naar meerdere sectoren. Maar welke dat dan precies zijn, dat is nog niet zeker. Het lijkt wel duidelijk dat mensen een coronapas kunnen blijven gebruiken als ze negatief getest zijn. Dus dat voor al die groepen, eh, niet alleen voor gevaccineerden... maar ook voor geteste mensen eh, die coronapas geldig blijft. Het demissionaire kabinet wacht nog op een OMT-advies... en er zijn nog allerlei vergaderingen, bijvoorbeeld met de burgemeesters. Dinsdagavond is er een coronapersconferentie. Voetballer Christian Eriksen mag vertrekken bij de Italiaanse club Internationale. De Deen heeft een defibrillator sinds hij tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Volgens regels van de Italiaanse voetbalbond mag een voetballer met zo'n apparaatje tegen hartritmestoornissen niet in de hoogste klasse spelen. In andere landen mag dat wel, zoals in Nederland. Ajaxid Daily Blind speelt ook met een defibrillator. Bij een opgraving in de buurt van Londen zijn zeldzame Romeinse beelden gevonden. Het gaat om borstbeelden van een man, vrouw en kind. Ze kwamen tevoorschijn bij het opgraven van resten van een kerk uit 1080. Er wordt gegraven omdat er een hoge snelheidslijn komt. Eerder zijn op dezelfde plek al resten van 3000 lichamen ontdekt. Vroeger lag er waarschijnlijk een begraafplaats. En dit weekend is het Halloween en voor Harry uit Rotterdam is dat reden om zijn hele huis in Halloween-sferen te versieren. En hij is niet subtiel, er staat een heel spookhuis voor zijn deur. Ja, is leuk hè. Iemand die staat daar eh, zijn collega op te graven of te begraven. Ik weet niet hoe je dat wil zien. En dit is het vierde jaar op rij dat hij uitpakt, want ja, kerst duurt nog zo lang. Ik vind kerst veel leuker, want die periode is veel langer. Maar omdat eh, Halloween net voor kerst zit, dacht ik bij mezelf, weet je wat, laat ik eh, Halloween ook maar even doen. Nou, dus uh, dan begin je met een paar lampjes en dan, nou ja, net zoals iedere hobby, loopt het uit de klauwen en dan staat heel je voor tuin vol.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 Het is behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 50 kilometer file. Vooral op de A10, de ring van Amsterdam, veel vertraging... tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel. Je hebt daar 20 minuten tijd, verlies door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Ook op de A10, op de ring Noord... tussen Volendam en de Koentunnel, 20 minuten tijdverlies. En op de N305 van Almere naar Dronten bij Zeewolde... is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 So when the night feels like forever mm, I remember what you said to me I know you've been hurt until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. won't come soon. We'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. change. Just wait for better days. You've seen too much of pain. Now you don't even know that your story's gonna change. Just wait for better days. I promise you I won't let go.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 en er liggen er 217 op een IC. Schiphol wil met een campagne personeel bewust maken van ondermijning. Drugscriminelen blijken vrij makkelijk bij de vliegtuigen, vracht en bagage te kunnen om cocaïne op te halen. Zo'n 60.000 mensen hebben een pas voor beveiligde delen van de luchthaven. De bedoeling is dat die voortaan verdachte situaties melden. En Feyenoord-trainer Arne Slot noemt het vertrek van algemeen directeur Koevermans ontzettend vervelend. Koevermans nam ontslag nadat hij en zijn gezin waren bedreigd. Maar Slot zegt dat hij niet bang is dat er in de toekomst ook supporters bij hem in de tuin staan als het slecht gaat.